Mariette Krol met het NOS Journaal. De Franse Senaat is akkoord met het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. 201 senatoren stemden er vannacht voor, 115 tegen. Ook al zijn er al wekenlang protesten en stakingen tegen de hervormingen van het Franse pensioenstelsel. In de Franse Tweede Kamer is er nog niet over gestemd, omdat de debatten daar te chaotisch verliepen. In de Georgische hoofdstad Tbilisi is tot diep in de nacht geprotesteerd tegen een omstreden wetsvoorstel. Duizenden mensen gingen voor de tweede dag op rij vreedzaam de straat op... maar het liep uit op confrontaties met de politie. Betogers wierpen blokkades op en de politie zette traangas en waterkanonnen in, net als dinsdag. In twee dagen zijn er tientallen mensen opgepakt. Het kabinet moet bij de inrichting van Nederland scherpere keuzes maken... Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving vraagt de klimaatverandering om grote ingrepen. Zoals de bouw van windmolens, zonneparken en nieuwe woningen... en ruimte voor natuur en water. Aan de provincies is gevraagd om die ruimtelijke puzzel te maken... maar dat wordt heel moeilijk als de landelijke overheid geen richting geeft, zegt het planbureau. In Hengelo-Gelderland is vannacht een papierverwerkende fabriek van zo'n 1200 vierkante meter afgebrand. De brandweer van Hengelo kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen... en is nog wel even bezig met blussen. En Bayern München en AC Milan staan in de kwartfinales van de Champions League. Bayern versloeg gisteravond Paris Saint-Germain met 2-0 en had de uitwedstrijd ook al gewonnen. Tottenham Hotspur tegen AC Milan eindigde in 0-0... maar de Italianen hadden hun thuiswedstrijd met 1-0 gewonnen en gaan dus door. Het weer in het zuiden kan nog wat natte sneeuw vallen, maar in de ochtend overal droog. Het is bewolkt, vanmiddag vanuit het zuidwesten regen en ook wat natte sneeuw bij ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Diemen en Blarikum 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en knopen Burgerveen 20 minuten. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit IJmuiden en de aansluiting met de Ring. Een kwartier vertraging. En op de Ring van Amsterdam tussen Afrit Haarlem en knopen Koenplein een kwartier vertraging door een ongeluk.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 Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it to life. the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.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 When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow. But I stayed up all night until I got a ride, and in the morning I screamed, hey, look, I made it when I was young I tried to build a paper plane But my head told me no But I knew I was special And a I can't hold back what I feel. I've been experienced. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende regio's in Oekraïne, waaronder Kiev en Odessa. Het zijn de eerste grootschalige Russische aanvallen in drie weken. Criminelen hebben op het vliegveld van de Chileense hoofdstad Santiago geprobeerd om 32 miljoen dollar buiten te maken. Dat lukte niet, het liep uit op een schietpartij met twee doden. De nieuwe wet Open Overheid heeft nog niet geleid tot een vlotte openbaarmaking van overheidsdocumenten. Het duurt nog steeds gemiddeld 161 dagen om een document van de overheid te krijgen.